Drie uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Twee medewerkers van de politie in Limburg zijn aangehouden... op verdenking van het lekken van vertrouwelijke informatie. Het zijn een man van 50 en een vrouw van 25. Die werken bij de politie in de westelijke Mijnstreek en Heerlen. De twee worden geschorst. Ze zouden informatie hebben gelekt... tijdens een rechercheonderzoek naar een moord. Behalve de twee politiemedewerkers zijn vier mannen opgepakt... Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moord vorig jaar september in Heerlen. De FBI wist dat er vorig jaar een aanslag dreigde op een expositie van Mohammed cartoons in Texas. Een undercover agent had contact met de terroristen. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. PVV-leider Wilders was aanwezig bij die expositie. Hij was net vertrokken toen twee mannen het vuur openden op een politieagent en werden doodgeschoten. De PVV heeft Kamervragen gesteld. De partij wil weten of de Amerikanen Nederland hadden verteld over de plannen voor een aanslag. Zowel de vrouwen 8 als de mannen 8 moeten in Rio via een herkansing proberen zich te plaatsen voor de finale. De vrouwen werden tweede en de mannen in hun race derde. Maar alleen een eerste plaats gaf recht op een rechtstreekse finale plaats. De herkansingen zijn woensdag. De vrouwen dubbel 4 heeft zich in de herkansing geplaatst voor de finale. Ze eindigde als eerste. Gisteren werden de roeiwedstrijden nog afgelast vanwege de harde wind. De katholieke radiozender Radio Maria is gestopt met de uitzendingen vanaf het dak van een klooster in aale in Brabant. De middengolfzender stoorde de gehoorapparaten van de nonnen in het klooster en was tijdens de mis op de geluidsinstallatie in de kerk te horen. Radio Maria moet nu op zoek naar een andere plek om uit te zenden. Het weer, gelijk breekt de zon door, maar een bui blijft mogelijk. 20 graden is het. Vanaf morgen is het een paar dagen wisselvallig, met geregeld buien en hooguit 18 graden. Dit was het Dennis. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat het nog steeds goed vast op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Schiphol en het ringvaartaqueduct 5 kilometer. Er staat een vrachtwagen met versnellingsbakproblemen midden op de rijbaan.